spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Florida is voor het eerst in bijna 30 jaar sneeuw gevallen. De temperatuur kan onder nul duiken en dat is een zeldzaamheid daar. Ook in South Carolina viel sneeuw. Weerkundigen verwachten dat het front langs de oostkust uitgroeit tot een flinke sneeuwstorm... met orkaanachtige windkracht en veel sneeuw. Ook aan de noordelijke oostkust van de VS kunnen records worden gebroken. Komend weekend verwachten ze in de staat Maine temperaturen tot min 27 graden. De verstandhouding tussen president Trump en zijn voormalige topadviseur Steve Bannon heeft een dieptepunt bereikt. Trump is woest over uitlatingen van Bannon over contacten tussen het Trump-kamp en Russen. Bannon noemt die ontmoetingen in een boek onvaderlandslievend en een vorm van verraad. Bannon heeft vooral kritiek op de ontmoeting van de zoon en schoonzoon van Trump met een Russische advocaten. Ze spraken elkaar in de Trump Tower tijdens de presidentscampagne. De westerstorm van vandaag heeft op veel plaatsen overlast veroorzaakt. Alleen al in Brabant moest de brandweer meer dan 200 keer uitrukken. Vanwege de hoge waterstanden werden alle vijfde grote stormvloedkeringen gesloten. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Inmiddels zijn vier keringen weer open. In de Biesbos staat het water inmiddels zo hoog dat de dieren er last van krijgen. Zo slaan hazen op de vlucht. Een dakloze man die na de aanslag in Manchester afgelopen mei een zwaargewond meisje aan het troosten was, blijkt achteraf een dief te zijn. Op beveiligingsbeelden is te zien dat hij op en neer loopt tussen de slachtoffers. Hij buigt zich over een vrouw van wie de kleindochter een aantal meter verderop op sterven ligt en steelt haar tas. Een paar uur later gebruikt hij haar bankpas. De dakloze man heeft vandaag in de rechtbank bekend. Het weer. De wind neemt geleidelijk af en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden af en toe zon.